uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Joshua de L van 20 moet twee jaar de cel in. Afgelopen februari stak hij tijdens carnaval in Horst Guus van 21 dood. De dader liep zwaar onder invloed door de stad en had Guus willekeurig uitgekozen. Voor de familie is de straf veel te laag, zegt zus Sanne. Het voelt voor ons nog steeds niet goed. Het, het, het klopt niet bij ons. Eh, twee jaar staat helemaal niet in verhouding met zijn daad. Het voelt nog steeds gewoon zo slecht. Eh, dit hoort gewoon niet. Joshua de L is gestraft volgens het jeugdstrafrecht... omdat hij ontwikkelingsproblemen heeft en functioneert als een 15- of 16-jarige. Rishi Sunak is sinds een paar uur premier van het Verenigd Koninkrijk. Vanmiddag hield hij zijn eerste toespraak. En daarin gaf hij ook een sneer naar zijn voorganger Liz Truss. Mijn collega Liedeke Morsen. Sinkhoff keek mee. Ja, je zou dat bijna Brits beleefd kunnen noemen. Want uiteraard betuigde hij al zijn respect. Mijn voorganger, hard gewerkt. Maar, zei hij ook, er zijn fouten gemaakt. En dat is niet met opzet gebeurd, maar ze zijn wel gemaakt. Truss wilde een nieuwe belastingverlaging doorvoeren. En daardoor dreigde het land in een nog diepere crisis te raken. Hoe de nieuwe premier het gaat aanpakken horen we later. Eerst moet hij een ministersploeg samenstellen. In Amsterdam zijn bakstenen naar treinen gegooid. Vandaag en gisteren zijn er zo'n acht treinen flink beschadigd. Zo zitten er barsten in de ramen. NS heeft camerabeelden en de politie gaat uitzoeken wie het heeft gedaan. En ondanks de wolken was die goed te zien vandaag, de gedeeltelijke zonsverduistering. Dit meisje keek bij de sterrenwacht Buslo in Gelderland en legt uit hoe het eruit zag. Nou, het leek echt alsof er een grote hap uit de zon was. En die werd ook echt helemaal zwart. En dat vond ik ook heel cool om te zien, want ik heb dat wel eens vaker gehoord, maar nog nooit echt gezien. En ik kan ook niet wachten tot ik aan de buurt ben om door die telefoon Kom te kijken. Ik ben echt heel nieuwsgierig. Dat hapje uit de zon was het hoogtepunt van de verduistering... toen zo'n 22% van de zon bedekt was door de maan. Dan heb je de zonsverduistering gemist? Over drie jaar is de volgende. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog vanmiddag. Het is 15 tot 17 graden. Morgen blijft het ongeveer hetzelfde. Een zonnetje weer en iets zachter dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er voor het verkeer bij Amsterdam op de A10 Zuid richting Den Haag en Rotterdam. Bij knooppunt de Nieuwe Meer heb je 10 minuten oponthoud. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is de vertraging ook 10 minuten tussen knooppunt de Hoek en Roelevarensveen. Verder is het druk op de N207 van Hillegom naar Alfa aan Rijn. Tussen de afritten Abenes en Nieuwveen heb je 20 minuten tijdverlies. En op de A2 van Amsterdam naar Utrecht heb je ook bijna 10 minuten oponthoud tussen Breukelen en Maarsen.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 Die beelden hadden geen context, zegt de NPO. De Oekraïense regering roept Oekraïense vluchtelingen op om voorlopig in het buitenland te blijven vanwege de schade aan elektriciteits- en warmtevoorzieningen. Rusland heeft veel voorzieningen in Oekraïne verwoest met raketaanvallen en drones. een 20-jarige man uit Tienraai krijgt twee jaar celstraf voor het doodsteken van een man van 21 tijdens carnaval in het Limburgse Horst. Ook heeft de rechter hem onvoorwaardelijke jeugd-DBS opgelegd. Het weer, opklaringen met een enkele bui bij 16 graden.